voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks... De militair aanklager zei in zijn slotpleidooi dat Manning de Verenigde Staten heeft verraden. De 25-jarige Manning verdient het daarom om nog een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten, zei de aanklager. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan 20 van de 22 aanklachten. Hij werd vrijgesproken van hulp aan de vijand en daarom is geen levenslang geëist. Mannings advocaat pleit voor maximaal 25 jaar cel. De uitspraak wordt deze week verwacht. In Amsterdam-West zijn elf mensen naar het ziekenhuis gestuurd... nadat in een appartementencomplex een verhoogde concentratie koolmonoxide was gemeten. Volgens de brandweer zijn de bewoners ter controle naar het ziekenhuis gegaan. Ze wonen in een gebouw in de wijk Slotervaart. In meerdere woningen daar is een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. De oorzaak is nog niet bekend. Technische studies zijn dit jaar populairder dan vorig jaar... Het aantal aanmeldingen voor studies in landbouw, natuur en techniek ligt nu al 20% hoger dan vorig jaar, zeggen de universiteiten. De inschrijving is nog niet gesloten en niet iedereen die zich aanmeldt gaat ook echt studeren. Pas in oktober worden definitieve cijfers bekend. De universiteiten denken dat jongeren in tijden van crisis vooral voor studies kiezen waar werk in is te vinden. Volgens de overheid en het bedrijfsleven is er een groot tekort aan technisch personeel. De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede zege behaald tijdens het EK in België. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. En daardoor zijn de mannen zeker van een plaats in de halve finale.